De presidenten Obama en Medvedev hebben daarover in Moskou een voorlopig akkoord getekend staat onder meer dat ze binnen zeven jaar hun kernkoppenarsenaal inkrimpen. Ook het aantal lange afstandsraketten gaat drastisch omlaag. Obama zei dat er voor het eind van het jaar een definitief akkoord moet zijn. Dat moet het START 1-verdrag uit 1991 vervangen. Op een Brits cruiseschip is een man van 70 overleden. Hij bezweek vermoedelijk aan de gevolgen van een besmetting met het norovirus. Van de 400 passagiers zijn er volgens de BBC 150 ziek geworden. Een norovirusinfectie leidt tot overgeven en diarree. Normaal gesproken is het virus niet dodelijk. Maar een infectie kan fataal zijn voor ouderen, baby's en mensen met een zwakke gezondheid. Het cruiseschip de Marco Polo ligt in de haven van Invergordon in Schotland. Inwoners zijn kwaad dat het schip niet in quarantaine wordt gehouden. Het schip maakte een reis rond de Britse eilanden toen de ziekte uitbrak. In Haarlem is het nieuwe college van gedeputeerde staten van Noord-Holland geïnstalleerd. Het bestaat uit dezelfde partijen als het oude college, maar er zitten drie nieuwe bestuurders in. Het vorige college trad af vanwege de Landsbankie-affaire die Noord-Holland tientallen miljoenen euro's heeft gekost. De vier collegepartijen, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, besloten daarna een doorstart te maken. De politie heeft een meisje van 17 uit Zon vrijgelaten. Dat werd verdacht van het gooien van stenen naar auto's. Ze is volgens de politie geen verdachte meer. Haar man van 21 zit nog wel vast. In het voorjaar van 2007 werden in Best en omgeving zes auto's bekogeld met stenen. Een bejaarde vrouw kwam bij zo'n incident om het leven.